voor deze deal krijgt Verizon het volledig voor het zeggen in de Verenigde Staten. Vodafone was tot dusver mede-eigenaar. De deal van 98 miljard euro is de op twee na grootste deal uit de geschiedenis van de telecom. Zorginstelling Op Mijn Eigen in Lelystad moet de deuren sluiten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg liepen cliënten en medewerkers van de instelling ernstige veiligheidsrisico's. Sinds mei stond de instelling al onder verscherpt toezicht. De inspectie constateert dat er onvoldoende toezicht is op de cliënten, zodat er niet gecontroleerd kan worden op zaken als drugsgebruik, inloop van buitenstaanders en onderlinge conflicten. Zo was er in de instelling een steekpartij tussen cliënten. Ook bleek personeel onvoldoende geschoold. De zorginstelling begeleidde 57 cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. De gang van zaken rond declaraties bij de gemeente Vlissingen is erg rommelig en er moeten meer gedeclareerde kosten worden terugbetaald. Dat zegt een commissie die het declaratiegedrag van burgemeester en wethouders onderzocht. Het eindrapport is in handen van Omroep Zeeland. Er waren in Vlissingen verschillende creditcards in omloop en het was bij rekeningen van etentjes lang niet altijd duidelijk wie er dineerden en waarom. Burgemeester Roep declareerde onterecht een bed, een wasmachine en barkrukken, terwijl de regeling alleen bedoeld is voor stoffering. Eerder werd bekend dat de burgemeester 4500 euro terug moet betalen aan onterecht gedeclareerde woonlasten. Een wethouder heeft ingestemd met het terugbetalen van 10.000 euro aan woonkosten. Het weer. Vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog weer, met vooral in de middag veel zon. De maximumtemperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is maandagavond, even na 8 uur. Goedenavond en welkom bij Golden CFM. Goedenavond, ja. Jap. Goedenavond, Robby. Ja, ehm, u verwacht waarschijnlijk eh, Daniel Lefferts, maar die is er niet. Die is eh, op vakantie. Ja, die zit met zijn containers in de zon. Niet zo moeilijk, groot gelijk. Maar, ik weet niet of u het gemerkt heeft. We begonnen uiteraard met een nummer van uh, eh, het Beverwijkse groep De Bentanks. Riding on the Alien. En daar is niet zoveel mis mee. Maar dit was een live versie, Rob. En vanavond heb ik dus een heleboel live versies van bekende nummers... van Nederlandse artiesten en groepen gevonden. Heel leuk. En daar gaan we dus het eind aan mee doen. Dit was dan Riding on the Alien van de Bing Tanks. We gaan door met Living Blues, Hoochie Coochie Man. Een heel lang nummer, meer dan 10 minuten, maar echt het beluisteren waard. Vervolgens Rob Hoeken met zijn hele bekende Marjo. Marjo. En... ehm als laatste van de eerste drie uh, Showbiz Blues van Herman Brood. Lekker blijven luisteren tot aan 9 uur vanavond naar Golden CFM. da jump and shout. the world's gonna know. day, seven days, and seven months. Same old crazy doctor said, Wow, he was born for good luck. Baby, that you'll see. You know I've got some parked on the highway. Mm, wham boom, sam boom, sing a ling a dang, they call me the boomerang man. If you think I'm crazy, you may be right. On the Jupiter Tarantella in the middle of the night. Now, I say yeah! Say yeah! Ow! How, how, how, how, how, how, how, yeah. Well, do the tarantella. Now do the tarantella. Mm, do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. Do the tarantella. just what to do. Um, I'm going down to Louisiana get me a mojo hand. I'm going down to Louisiana get me a mojo hand. I'm gonna have all your good-looking women dancing on command. Now look here, man your wagon. I've got me a gypsy woman giving me advice. Yeah, I've got me a gypsy woman giving me advice. I've got a whole lot of tricks giving me life. song Ram jarred upon my ear now, Won't you tell me more Was it plain suspicion or Real lightning I did feel Oh Lord, it's nerve-wracking Pretty, brains-cracking business Full of dope and booze Help me, Mom I've got a show bit blue change my very sure. bij het eerste nummer wat we zojuist rijden. Het rijtje van 3 non-stop dacht ik meteen aan de Cosy Cotton Ja. De Mojo's Working. Ja, ja. de Mojo's Working. En, ja, <laughs> Cosy Cotton is natuurlijk bekend in Zandvoort. Helaas bestaan ze voor zover ik weet niet meer. Ze maar maken lekkere muziek. Het was eh, geweldige muziek. Met name dat Mojo Working. En daar maakte Bert Davis een hele show van. En dat was genieten gewoon we eindigden met uh, Showbiz Blues van Herman Brood. En als je Brood zegt, Herman Brood... dan weet je dat hij gevlogen heeft, geprobeerd. Maar daarvoor heeft hij gespeeld in QB and the Blizzards. En dat deed hij dan de piano. Dat bleek wel uit het vorige nummer. En van QB heb ik eh, voor u meegenomen ook een live nummer natuurlijk. Something Inside Me. En als je QB zegt, kan je ook zomaar Elko Gelling zeggen... Gelling heeft ook bepaalde nummers voor uh, eh, QB in the Blizzard geschreven. Er ook in gespeeld. En een van die nummers is Distant Smile. Dat gaan we zo meteen als tweede voor u draaien. En dan, ja, Bertus Borgers. Ik heb er nooit van gehoord. Maar... Nou, het is toch echt een man die behoorlijk muziek heeft gemaakt. En daarvan eh, gaan wij draaien Still Believe. Ook een Nederlandse band. Eh, dus achter elkaar. Something Inside Me van QB in the Blizzards. Distant Smile, Elko Gelling. En Still Believe van Bertus Borges. Allemaal gauw ouwe tot aan 9 uur vanavond bij Golden CFM. like I've drawn a loser's card. Every time that you walk out on me, I'm left with a broken heart. But it ain't my way to Cause I came to win To the train not a station And I read another sign And I'm smoking one more Ja, we still the blues. En dat is... Eh, ja, een heleboel mensen zullen hem niet kennen... maar de liefhebbers van de blues... en dan met name de vaderlandse blues... die moeten hem absoluut kennen. Steve Borgers was dat met uh, Still Belief. We gaan door met eh, Flavium, Backdoor Man. Flavium heeft bij mij weten ooit eens één, hooguit twee hits gehad. Alweer een hele tijd geleden. Leuke muziek, ook live. Vervolgens Hey Joe. Hey Joe moet ik zeggen. En is dan niet uh, een nummer van uh, Jimi Hendrix. Maar het is gespeeld door een van de beste Nederlandse gitaristen, Cas Lux. Misschien wel de beste samen met Jan Akkerman. Die, als we de tijd hebben, straks nog even komt. Goed, dat is dan Hey Joe. En dan uh, Oscar Benton. En dat is een heel bekende van een Heart Blues. Laat ze me horen, erop, alsjeblieft. don't give a care. 我能用。 We zijn er vroeg bij, eh, met, bij met de kerst. Lekkere muziek, hè? Merry Christmas, zei hij. Ja, dat mag niet uit. <laughs> Het was in ieder geval Bensonhurst Blues van Oscar Benton. Wat blues vanavond? Eh, ja, lekker toch. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ik, ik had je al beloofd dat ik Jan Akkerman zou draaien. Nou, die stond eigenlijk wat verderop in de playlist. Maar we, gaan, we hebben hem even naar voren gehaald. Hij gaat eh, spelen eh, Green Onions, een nummer van Booker T in de MG's. Is dus een, een, een, een, een, eh, instrumentaal nummer. En geniet daarvan. Vervolgens Artie Kraaiveld, als we dat redden... want het schiet al een aardig eind op naar 9 uur op. Die kan nog net. dan gaan we dat doen. De Sweet Louisa... En eh, Artie Kaarveld is ook uh, eentje figuur uit de Nederlandse eh, scene van de betere muziek, laat ik het zo noemen. En dan proberen we nog Fungus met Billy the Kid voor u te spelen. Of we het redden? Ik weet het niet. Voorlopig gaan we beginnen met Green Onions door Jan Akkerman. We mogen doorgaan tot 9 uur. Dus we zien wel hoe ver we, we komen. We merken wel hoe ver we komen. Ja. Heerlijk hè dit? Ja, dit is gewoon muziek Rob, laten we eerlijk zijn. Jan Akkerman. Muziek van de bovenste plank. Jan Akkerman, de gitarist. En dat was de Green Onions in de bewerking dus van Akkerman. En het nummer is oorspronkelijk eh, gemaakt door Booker T en die MG's. Hebben dat ook op diverse albums gezet. En eh, dat is genieten. Um, het, is, eh, het is zo goed als tijd. We gaan nog één nummer voor u draaien. En dat is Sweet Louise van Artie Kaaiveld. Ehm, we deden het weer graag voor u. U zult wel gemerkt hebben dat ik veel blues heb meegenomen. Ja. Maar ik ben nou eenmaal een oude bluesnakker op. Dan kan ik een oude blueser. <laughs> blueser. Dat is wel nieuws. <laughs> maar goed, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het was eh, voor mij en waarschijnlijk voor ook een groot plezier om het voor u te mogen doen. Ehm, we gaan eruit. We zijn er over twee weken weer met eh, live eh, Golden CFM vanuit de studio aan de Tolweg. We sluiten af met Sweet Louisa. Dank u wel voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Nog een hele fijne maandagavond. Is gelijk, ja. There's a seagull high above me. How it floats on silver wings. And this prodigy of you says that you'll be back.